Gert Kluk met het NOS-journaal. De PVV-kamerlid Brinkman heeft gekondigd. Onduidelijk is nog waarover. De persconferentie begint om 1 uur. Vorige week lekte een e-mail uit van Brinkman aan de PVV-fractie... waarin hij kritiek uit op het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen. Eerder probeerde hij van de PVV een partij met leden te maken... maar daarvoor kreeg hij niet genoeg steun. Gisteren antwoordde Brinkman in NRC Handelsblad op de vraag of hij er rekening mee houdt dat hij uit de fractie wordt gezet, dat hem dat niet de meest waarschijnlijke uitkomst lijkt. En op de vraag wat waarschijnlijker is dat hij zelf opstapt, zei hij dat hij op elke mogelijke uitkomst is voorbereid. De economische recessie in Nederland komt in de kern neer op een gebrek aan vertrouwen bij de consument. Die is onzeker over zijn inkomen en zijn baan en houdt daarom de hand op de knip. Dat zegt directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Uit de laatste prognoses van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van de overheid bij ongewijzigd beleid oploopt tot 4,6 procent. Naar aanleiding van de laatste CPB-cijfers dringen de oppositiepartijen, PvdA, D66 en GroenLinks, opnieuw aan op structurele hervormingen. De PvdA en GroenLinks vrezen dat het kabinet vooral wil bezuinigen en denken dat dat schadelijk is voor de economie. In Nijmegen is een winkeldief opgepakt die zich had verstopt in een kofferbak van zijn auto. De man had het personeel van een bouwmarkt bedreigd en ging er met spullen vandoor die hij niet had betaald. Personeel van de winkel kon een nauwkeurige beschrijving geven van de dader en zijn auto. Agenten zagen de auto laten rijden, maar de bestuurder voldeed niet aan het signalement. De auto werd door de politie stopgezet en de agenten vonden de winkeldief in de kofferbak.